Problemen maken, daar houdt hij van. Hey, hey, hey! Overtreden Overtreed de regels wanneer dat maar kan. Af en toe dom, nu en dan stom. Maar daar geeft hij echt niet om. Zijn ouders zijn wanhopig, op school gaat het niet goed. Hele dagen luieren is wat hij het liefste doet. Zijn moeder Vergeet de regels wanneer het maar kan. Hou het toe dom, nu dan stom. Maar daar geeft hij echt niet om.